Goedemiddag, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De brandweer heeft in Amsterdam een dode gevonden in een huis waar vanochtend vroeg brand was. Het vuur brak iets voor 7 uur uit in de keuken van een benedenwoning. Hoe het slachtoffer is omgekomen en wie het is, is niet bekend. Twee katten zijn meegenomen door de dierenambulance. Bij een ongeluk in Uithuizen in Groningen zijn gisteren twee vrouwen en meerdere kinderen zwaar gewond geraakt. De auto botste gisterenmiddag tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Slachtoffers zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Dick Lukien kan binnenkort zijn LinkedIn aanpassen. De trainer van FC Emmen verkast volgend seizoen naar FC Groningen. Dat schrijft onder meer Voetbal International. Lukien is momenteel de langstzittende trainer in de eredivisie. Vorig jaar werd hij al gevraagd om naar Groningen te komen, maar Emmen hield hem toen aan zijn contract. En we blijven bij voetbal, want een hoop Ajaxiden en Feyenoord-fans... die zitten zenuwachtig met zweethandjes af te tellen. Over dik twee uur staat de klassieker op het programma. Deze Ajax-supporters zijn er klaar voor. We winnen sowieso. We winnen sowieso gaan. We winnen sowieso. Hun krachtige punt is ons zwakke punt. De tweede helft. Dus als we van, van, van aan druk gaan zetten, en je gaat in de eerste helft scoren twee of drie maal... dan heb je hem in de pocket. Ga je terughangen, We hebben tegenwoordig veel achterin doen dan weet je het niet. Maar uh, eh, 3-1. Ja, die uitslag zou goed uitkomen voor Ajax. Want de Amsterdammers moeten in de Johan Cruijff Arena winnen... om nog landskampioen te kunnen worden. Het weer in het zuiden en oosten wat zon, verder bewolkt. Later op de middag trekt het wat bij. Het is 10 tot 15 graden. Morgen meer bewolking en ook regen. Dan is het maximaal 12 graden.